Uur. Krol met het NOS Journaal. De Poolse Senaat heeft een regeringsvoorstel verworpen... om de presidentsverkiezingen per post te laten verlopen. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid wil dat de verkiezingen komende zondag... ondanks de coronacrisis doorgaan... en heeft als oplossing bedacht dat ze per post worden gehouden. Maar de Senaat, waar de oppositie in de meerderheid is... is bang voor een chaotisch verloop en mogelijk verkiezingsfraude. In Sharjah, een van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft een wolkenkrabber van 190 meter hoog in brand gestaan. Op beelden is te zien dat het vuur zich over een groot deel van de 50 verdiepingen heeft verspreid. Bewoners konden op tijd worden geëvacueerd. De autoriteiten melden dat zeven mensen licht gewond zijn geraakt. Vier grote musea vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Volgens het Amsterdam Stedelijk Museum, het Centraal Museum in Utrecht... Boymans van Beuningen in Rotterdam en het Kunstmuseum in Den Haag... is het steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector niet genoeg... De huidige steunmaatregelen gelden nauwelijks voor regionale en gemeentelijke musea en zijn bovendien te streng, zeggen ze. En verhuursite Airbnb ontslaat een kwart van het personeel. Vooral in de Verenigde Staten verdwijnen banen. Doordat er veel minder wordt gereisd, worden er ook veel minder kamers via Airbnb geboekt. Het Amerikaanse bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar minder dan de helft zal zijn van vorig jaar. Het weer vannacht helder. In het binnenland koelt het sterk af en het kan lokaal vriezen.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 one more time. But only if y'all ready. On my count of three. Are y'all ready? kiss you. Na na na na. Na na na na. Na na na na. Na na na na. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.